Trudy Venderich met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft aangeboden plaats te maken voor een regering van nationale eenheid. Het aanbod is direct afgeslagen door de grootste oppositiepartij, de Conservatieven. Ze gaan niet akkoord met de voorwaarden van Papandreou dat de nieuwe eenheidsregering de bezuinigingsmaatregelen doorvoert die worden geëist door de EU en het IMF. De conservatieven zeggen dat ze alleen in een regering van nationale eenheid gaan zitten als er opnieuw wordt onderhandeld over de voorwaarden voor internationale steun. De bezuinigingen in Griekenland stuiten bij de bevolking op veel weerstand. Vandaag is er een 24 uur staking en er wordt al weken gedemonstreerd. In Athene liep een massale betoging bij het parlement vanmiddag uit op rellen. In Utrecht is het plein weer vrijgegeven waar een verdachte auto stond. 45 huizen werden aan het begin van de middag ontruimd omdat er mogelijk explosieven in de auto zaten. De explosieve opruimingsdienst heeft na een uitgebreid onderzoek niets gevonden. De auto stond al een paar dagen bij het Aakplein in het westen van de stad. Waarom de Utrechtse politie vermoedde dat er explosieven in zaten is niet duidelijk. In Amsterdam heeft een bouwvakker een val van ruim 20 meter overleefd. Hij zat in een hoogwerker op de bouwplaats van een nieuwe concertzaal bij de Amsterdam Arena. De man was bezig met een betonnen plaat die door onbekende oorzaak losraakte, waardoor hij uit het bakje werd gelanceerd. Volgens de politie is de 39-jarige man zwaar gewond aan een been en zijn hoofd. Rus is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. In de tweede kwalificatieronde verloor ze in een lang gevecht van de Amerikaanse Lindsay Lee Waters met 6-7, 7-6 en 6-4. Rus vertrok maandag naar Wimbledon, onmiddellijk na haar uitschakeling in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rosmalen.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 En ik heb nog nooit zo'n korte titeltrek gehoord. Maar dan begint die pas hoor. Every Little Thing is ook door haar zelf geschreven. lips die be? Any smiles ik denk dat Howie Epstein heeft zitten zwingen achter de mengtafel toen hij dit opnam hoor.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 De Little River Band, eh, ook zij hebben wat country opgenomen op hun cd Moonsoon. Daar staat Love is a Bridge uit 1988 alweer. maatje die ook jarenlang uh, country muziek heeft uitgebracht. Niet onder de naam country, maar het zo wel gemaakt heeft hoor. Dit is Sarah Evans. She wore a dress with cherries on it. Going somewhere where she'd be wanted. A town this small. All they do is talk. just slip away She started the show to fast. Vaak gaan alle country liedjes eh, over de liefde.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 Let u eens op de stem van deze Thai England. Why she loves me, I don't know I can sure be a hard way to go But I'm right where she wants to be Her only bad cat is me Most of the time just one weakness I see.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 Sex and Gasoline. Joe Henry produceerde hem en dat allemaal voor Rodney Crowell. Heeft hem zelf voorgeschreven. Prachtige cd geworden. I'd love to hear you laughing. Love to see you smile. Dance that little dance you danced when you were just a child. The way the world came at you left you bitter and confused. The more I tried to guide your path, the more you just felt used. The sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby, it can knock you to your knees. The path that lies between us is a star-crossed avenue I've done everything I can There's nothing I can do So you love that girl to death And you're scared to take a breath It's like everything you dread Swings a hammer in your head So her heart's locked in a vault And you think it's all your fault It's a dream as old as dirt can't stand to see her hurt. May the little voice that guides you send a message through for me, reminding you you're beautiful and will forever be. I wish that I could be there now to tell you it's alright. It's a dark and daunting razor's edge. You're walking on the night. The sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby, it can knock you to your knees. The path that lies between us is a rough and rocky route done everything I can, and there's nothing I can do. So you're learning to let go. And the process is so slow. And while your baby plumbs the depths. climbing up the steps. She was daddy's little girl. You were ruler of the world. And now she's out there in the fray. Ah, but she'll be back someday heard me say a million times my work is never done. For those who keep the wolves at bay, there is no setting sun. To see you standing here today, pray, child, you've come so far. Which proves that you can find your way no matter where you are sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby, it can knock you to your knees. The path that lies between us is the long way home, it's true. I've done everything I can, and there's nothing I can do. I've done everything I deze cd in één adem helemaal uitgeluisterd door Rodney Crowell, vocals en acoustic guitar. Greg Lives doet mee, Doyle Braham, Patrick Wone, David Pilch en Jay Belrose. Dat zijn allemaal mensen die jarenlang al meespelen met eh, dezezelfde Rodney Crowell. En deze dame, dat is echt een feestbeest op het podium hoor. Ik heb het over Rosie Flores. Boxcars. zo eindigt die uh, Flores dus eigenlijk uh, abrupt.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 Maar liefst 16 tracks op deze cd, waarvan een aantal al eens eerder uitgezonden in het programma Country Track. How's the World Treating You? Een duet met James Taylor. I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow How's the world treating you?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 Spent all our money on alcohol. And now you're gone time. Oh, don't I know it? Always have me six, seven, eight, or uh, nine. But now she's gone. Oh, I'm gone. And I don't worry. He don't worry. Cause I'm sitting on stealing Don't you tell on me I'm just stealing back who old used to be Now I'm gone You don't worry, do you, baby Cause I, I've sitting on top.